Jobboot met het NOS-journaal. Vicepremier asje vindt dat de Europlaag zei. Volgens asje moet nu stap voor stap op een zo stabiel mogelijke manier naar oplossingen worden gezocht. De beurzen in New York zijn met stevige verliezen geopend... in de nasleep van het Britse referendum over de Europese Unie. De verschillende Amerikaanse beurzen openen tussen de 2,6 en 3,8 procent lager. De brexit leidt wereldwijd tot grote verliezen op de beurzen. De Europese beurzen staan 7 tot 9 procent in de min. Eerder sloten beurzen in Azië al met vergelijkbare verliezen. Het kabinet schroeft de gaswinning voor de komende vijf jaar terug naar 24 miljard kubieke meter per jaar. De vermindering gaat dit jaar al in. Minister Kamp van Economische Zaken volgt daarmee het advies van het staatstoezicht op de mijnen op. Volgens de toezichthouder is het niet verantwoord om de komende jaren meer gas uit Groningen op te pompen. Het kabinet verminderde de gaswinning de afgelopen jaren al verschillende keren na een reeks zware aardbevingen in Groningen. Bernie Sanders stemt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 8 november op Hillary Clinton. Het is voor het eerst dat de democraat zijn steun uit voor zijn tegenstander in de race om de presidentsnominatie. Hij zegt in een interview bij een Amerikaanse nieuwszender dat hij alles wil doen om Donald Trump te verslaan. Het NK wielrennen op de weg is bij de vrouwen gewonnen door Anouska Koster. Marathonschaatser Janneke Enzing reed de laatste kilometer samen met Koster op kop. Maar vlak voor de finish sprintte Koster bij haar weg. En dan het weer. Eerst nog veel bewolking, met op sommige plaatsen een enkele bui. Vanuit Zeeland opklaringen en af en toe zon. Temperatuur tussen 19 en 25 graden. Morgen bewolkt, maar ook af en toe wat zon. Alleen in het oosten kans op een bui. Temperatuur morgen tussen 19 en 22 graden. Dit was het ooit. E. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel 6 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoofddorp en Badhoevedorp 9 kilometer en een half uur oponthoud. Want er zijn twee rijstroken dicht. De rijbaan is daar ernstig beschadigd na een autobrand. Naar verwachting is de weg rond half zeven weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij tussen Raasdorp en Velzen 20 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen bijna drie kwartier oponthoud. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle is het ook erg druk.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 DNC, Cake by the Ocean. Ondertussen alweer 17 eh, weken in de lijst der lijsten. Ooit heeft deze plaat een eh, nummer 1 positie gehad. En als we gaan kijken naar de, de scoringen in de Eurohit. Jazeker, eind dit jaar zal die, weer gepresenteerd gaan worden. Zou deze plaat best wel hoog genoteerd. Of die de nummer 1 gaat worden van het hele jaar, dat eh, gaan we natuurlijk eh, vanzelf meemaken. ga ik hierna nog niet verklappen, want ik weet het ook nog niet. We zijn pas halverwege het jaar, hè? dus er kan nog van alles gebeuren. Hey, dit uur eh, gaan we natuurlijk de Nederlandse top 40 in vogelvlucht doornemen... en opwerken na de top 3 van deze week. Maar eerst een kleine resume van de tweede kwart van de lijst. En dat doen we natuurlijk vanuit Studio Bonte Blauw en Rood met Sander Lijstje. 20 weken in de lijst op nummer 30 hebben we Ellen Walker met Faded. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 29. Diamo met Drop Dead Low. Op nummer 28 vinden we Rochelle met All Night Long. En op 27 99 Souls featuring Destiny's Child en Brady met The Goal In Mine. Op nummer 25 Theodore featuring Elvis. Ja, samen eh, 26 eh, staat Birdie nog met eh, Keeping Your Head Up. En dan de nummer 25. Sorry. Maakt niet uit, ga door. Dan vinden we Theodore featuring Elvis en die nou kan ik gewoon niet meer uitspreken. Dior samen met Elvis Crespo nieuw binnengekomen met eh, Bailar op nummer 25. En nummer 24 GEC en Bebe samen met Me, Myself en I. En op nummer 23 Mike Pasner uit capeel in Ibiza. Op nummer 22 vinden we Daft met featuring Dante Leon met Angel. En nummer 21 Charlie Putt met When We Don't Talk Anymore. Op nummer 20 vinden we Ganesh en Olivia Bryan met I Hate You, I Love You.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 I don't really need it. I know you can feel this, so advertise my secret. I don't. nummer 15 van eh, deze week. Walking on Cars met de eh, Speeding Cars het vorige week al. Hè? Ze hadden, het is een beetje veel auto's eh, in één, in één naampje. ze hadden eerst Speeding Cars, dus het track hadden ze eerst klaar... voordat ze eigenlijk de, de bandnaam wisten. En dat is Walking on Cars geworden. De nummer 15 van deze week. In de achtste week zijn ze blijven zitten. Hey, wij gaan door met de snelste stijger van deze week. De nummer 12. Dit is Ariana Grande met Into You. 12 van eh, deze week. Ariana Grande met Into You. Hey, snel door eh, met de nummer 11 voordat we een kleine race meekrijgen... en aan de top 10 gaan beginnen. Dit is nummer 11, eh, Sigala samen met de prachtige stem van John Newman en Nal Rogers. Give me your love hier op CFM Zandvoort tijdens de your Breakdown. Tot 5 uur ben ik bij je.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 waar Sander Lijstje zit. Op nummer 20 vinden we Ganesh featuring Olivia O'Brien met I Hate You, I Love You. Ah, dat vind ik niet lief van je. Nee, maar ik hou wel van je man. Ah, oké, dan is het goed. Op nummer 19 vinden we DNCE met Cake by the Ocean. En op nummer 18 21 Pilots met Stressed Out. Op nummer 17 Dua Lipa, Hotter Than Hell. En nummer 16 Megan Trainer met No. Alle acht weken in de lijst op nummer 15 Walking on Cars met Speeding Cars. En nummer 14, Pink, Just a Little Fire. Just Like Fire van de Alice Through the Looking Glass, de Disney film. Alleen die Disney film die is gewoon echt bagger in de bioscoop. Het eh, eh, is echt een foutje van eh, Disney geweest om die ooit uit te brengen. Maar het nummer heeft het toch in Europa best wel leuk gedaan. Al is die nu wel een paar plaatsen gezakt. Jammer genoeg wel. Ik Sorry, moest ik even niet... bij Ja, ik heb de film nog niet Ik ook niet. Ik ga hem wel denk ik nog wel ik even niet. Nee? Nee. toch samen? Nee, dit keer niet. Op nummer 2 al 22 weken in de lijst nummer 13 Ellie Golding met Something in the Way You Move. En dan nummer 12 Ariana Grande met Into You.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 En eigenlijk moet ik daar het nummer van André Hazes op gezet hebben. Ik zie het rode licht, de gordijnen zijn gesloten voor mij. Kijk even op uh, zfm-live.nl op de webcams mee, dan eh, weet je waar ik het over heb. De Euro Breakdown. Hey, door met uh, James Bay, de nummer 9 van deze week. Pas uh, drie weken in de lijst van 16 naar 9. Dit is Best Fake Smile. Your best fake smile don't have to stand there.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 Hey, we gaan meteen door eh, met de nummer 8. Charlie Poet. Nadat Charlie Poet gaan we kijken naar eh, de Nederlandse top 40. me, baby. you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. again Eh, ook uh, één belletje weg hoor. Bel gewoon even met de studio en dan eh, <laughs> proberen we dat er een mooi lampje gaat knipperen. Nou ja, althans. Kijk, kijk even op cfm-live.nl, dan weet je gewoon wat ik bedoel. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. Inderdaad, de collega's van Radio 538 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem in de vogelvlucht met je doornemen. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is Major Laser met Boom op nummer 39. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 34, Shawn Mendes, Treat You Better. Ook nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is Broederliefde met Jungle op 31. En er was er nog eentje, joh. Waar staat hij nou? Nog hoger. Oh ja, daar. Op nummer 14 Dior eh, samen met Elvis Crespo met Bailar. Nieuw binnengekomen op nummer 14. De nummer 13 dan Ariana Grande Interview. De nummer 10 de Chainsmokers met Don't Let Me Down. Enrique Iglesias Duo, Duele El Corazon op nummer 9. Willy William met Ego op nummer 8. En uh, Five staat op nummer 7. Sia staat op nummer 6 met Chief Thrills. En Galantis met No Money op nummer 5. De nummer 4 is Calvin Harris met This Is What You Came For. De nummer 3 is Kangs versus Cooking on Three Burners. Met uh, prachtige This Girl. Die komt straks eh, ook nog voorbij. Of hebben we hem al gehad? Eh, nee, die komt nog voorbij zelfs. Oh, wat leuk hier daar zelfs, precies. Oh, lachen. Ah, <laughs> de nummer twee dan eh, is eh, Drake samen met Wizkid en Kyla met One Dance... waar Bieber toen een kleine preview van heb gegeven voor zijn remix. En de nummer één, hoe kan het eigenlijk ook anders?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 En inderdaad met de nummer 7. Ik zei net al, Kangs vs. Cooking of Freeburners. This Girl hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Tot 5 uur zijn we er. even van eh, deze week. Kangs Persons, Cooking on Three Burners met This Girl. En de nummer 6 eh, slaan we even over. Dus um, Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities. En wij gaan luisteren naar de nummer 5. Dit is Dubs met La La Land. I'm so over the samen met eh, Sean Frank en uh, J.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 Eh, deze week. Harley Steinfeld samen met de eh, DNC. Met het eh, prachtige Rock Bottom. Hier op CFM's antwoord tijdens... De Euro Breakdown. Ja, inderdaad, tijdens de Euro Breakdown. Nee, wij gaan snel door met de nummer 2 van deze week.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 Maar dan mag de pret niet drukken, het is gewoon een heerlijk nummer. Maurice Mulder. Hey, wij gaan door met de nummer 1 van deze week. En die is in handen van Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. Zeven week alweer in de lijst.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 Ondertussen alweer eh, vijf weken lang op eh, nummer 1. Zeven weken lang in de lijst der lijsten. 26 jaargang, aflevering 26 van vrijdag 24 juni 2016. Deze week hadden we 9 stijgers, 12 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Meuv met Final Song is in de lijst gekomen. Toyama met Drop Dead Low is erin gekomen en Dior met Bailar. Hey, bedankt weer eh, voor het luisteren. Zo direct om de, even over de klok van 5 uur eh, is eh, Hans Wassenaar met Zandvoort draait door.